Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij mensen, jeugdzorg en justitie voortaan samen aan de slag. Ze onderzoeken samen wat er aan de hand is en maken dan een plan van aanpak. Dat staat in het nieuwe actieplan Aanpak Kindermishandeling... dat de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het samenwerken van alle professionals bij kindermishandeling is een Amerikaanse aanpak. Het is de bedoeling dat kinderen daardoor sneller en beter worden geholpen. Verder krijgen gemeenten extra geld om daders vaker een tijdelijk huisverbod op te leggen. In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Minister Kamp van Sociale Zaken wil onderzoeken of het mogelijk is om in tijden van crisis af te wijken van cao's. Om bedrijven en banen te redden wordt dan bijvoorbeeld de afgesproken loonsverhoging niet uitbetaald. Kamp komt hiermee tegemoet aan een idee van het CDA-kamerlid Van Heijem. Die wil dat de overheid meer ruimte geeft aan bedrijven om tijdens de economische crisis speciale afspraken te kunnen maken met werknemers. Kamp zal zijn ideeën begin volgend jaar voorleggen aan de Stichting van de Arbeid. Daarin zijn bonden van werknemers en werkgevers vertegenwoordigd. Het verhaal van verzetsheld en bankier Walraven van, eh, van Hal wordt verfilmd. Producent NL Film werkt samen met de kinderen van Van Hal aan de film met de titel Bankier van het Verzet. Van Hal richtte in de Tweede Wereldoorlog een ondergrondse bank op en financierde daarmee de activiteiten van het verzet. Hij bedacht een methode om de Nederlandse bank voor 15 miljoen, 50 miljoen euro gulden op te lichten. Walraven van Hal werd in 1945 verraden en daarna vermoord.